Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee inwoners van Ameland worden vervolgd voor het lastigvallen van journalisten van Omroep Poont. Die waren eind vorig jaar op het eiland om een item te maken over Klaas. Dat is een soort lokale, grimmige versie van Sinterklaas... waarbij mensen van buiten Ameland niet welkom zijn. De cameraploeg werd in de auto achtervolgd en geramd door een andere wagen. We rijden echt met 120 over die weg heen hier. Die gasten zitten ons op de hielen. Kijk, ze sluiten ons in. Kijk, filmen. Ze sluiten ons in. Achtervolgd worden. Hey, wow, wow. We worden aangereden. We worden op dit moment aangereden. We worden aangereden. Ze zitten met vijf, zes auto's achter ons aan. Twee Amelanders van 23 en 32 worden vervolgd voor bedreiging en geweld tegen de cameraploeg. De politie gaf na het incident toe dat hun mensen meer hadden moeten doen om de journalisten te beschermen. Vannacht heeft een uitslaande brand de bovenverdieping van een huis in Tilburg verwoest. Meerdere bewoners raakten gewond en hadden ademhalingsproblemen door de rook. Het vuur kon snel worden geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. En een baby heeft in de Amerikaanse staat Louisiana twee dagen in de berm van een snelweg gelegen. Het jongetje is kerngezond en mankeert niks. Het kind werd gezien door een trucker die de politie waarschuwde. Die was al op zoek naar het kind. De moeder, die inmiddels is opgepakt, was hals over kop met haar zoontje van vier vertrokken. Dat jongetje is daarna dood teruggevonden bij een meer. En Efteling-fans hebben 31 oktober waarschijnlijk al groot in hun agenda gekalkt staan. Dan gaat de nieuwe Efteling-attractie Dans Macabre open, de vervanger van het spookslot. De ontwerpers hebben flink hun best gedaan om wat ideetjes te recyclen. Nou, we vonden het heel belangrijk eh, om elementen uit het spookslot terug te laten keren in Dansmakade. Zoals bijvoorbeeld hier boven onze nisjes die we hier zien. Eh, dat zijn die duistere kaarsenhouders die in de wachtrij van het spookslot al te zien waren. Die hebben we letterlijk één op één teruggebracht. Nog ietsjes gemodificeerd met mooie eh, flonkerende oogjes en nieuwe kaarsen. Met Halloween gaat de attractie dus open. Daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Het heeft uiteindelijk 35 miljoen euro gekost. Het weer nog wolken, maar ook veel zon vandaag. Het is vooral droog. Alleen in het binnenland kans op een buitje bij 20 tot 24 graden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel.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 Escucha la llamada de Mamá Tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su es nuestra voz. Si lo pequeño está la puerta si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. one hand for just one dream. One move, but me moviéndose. And the world, but it come, but it come, whatever it what you want.